Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Niet alle ouderen die geld mislopen door de verhoging van de AOW-leeftijd... hoeven te worden gecompenseerd. De voordelen van de verhoging wegen op tegen de nadelen... zegt de Centrale Raad van Beroep. De zaak was aangespannen door een groep mensen die met vervroegd pensioen waren... voordat werd besloten om de AOW-leeftijd te verhogen. Zij lopen honderden euro's per maand mis. Voor gedupeerden met een laag inkomen is er wel een overbruggingsregeling. Duitsland waarschuwt dat Turkije niet moet proberen de doodstraf in te voeren. Volgens de woordvoerder van bondskanselier Merkel kan het land het lidmaatschap van de Europese Unie dan wel vergeten. De onderhandelingen met de EU worden dan meteen beëindigd. De buitenlandcoördinator van de EU waarschuwde ook dat Turkije de doodstraf niet moet invoeren, omdat het land dan geen EU-lid kan worden. Turkse aanklagers zijn begonnen met het ondervragen van 27 generaals die zijn opgepakt na de mislukte koepoging van vrijdag. Volgens Turkse staatsmedia wordt ook de verdachte koepleider verhoord. Er zijn in totaal 103 generaals en admiraals opgepakt die betrokken zouden zijn geweest bij de koepoging. Sinds de mislukte staatsgreep heeft het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken al bijna 9000 mensen uit hun functie ontheven, onder wie 8000 politiemensen. Verder zijn 30 gouverneurs en 50 andere hoge bestuursfunctionarissen ontslagen. De dader van de aanslag in Nice was mogelijk geïnspireerd door IS... maar er is tot nu toe geen bewijs gevonden dat hij contact met die organisatie had. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Cazeneuve heeft dat gezegd tegen RTL. We kunnen niet uitsluiten dat hij labiel en gewelddadig was... en dat hij zeer snel is geradicaliseerd, zei Cazeneuve. Onderzoekers zeggen dat op de computer van de verdachte sites zijn gevonden met geweld en onthoofdingen. Het weer, zonnig zomerweer met vandaag 24 tot 27 graden.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 se marea dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala amores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre se inma dolores, cuando se quema el cuando se inma su vela, cuando se inma dolores, cuando se inma dolores, cuando se quema el cuando se inma la su vela, cuando se inma dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré señorita gitana que yo siempre cantaba. se marea dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.